7 uur. Door negens met het NOS-journaal. De politie vraagt ieder jaar ruim 2 miljoen keer op... wie er achter een bepaald telefoonnummer of IP-adres zit. Maar dat gaat niet altijd volgens de regels... blijkt uit documenten opgevraagd door de NOS. Zo zijn de regels die gevolgd moeten worden niet altijd duidelijk... en wordt informatie waarschijnlijk te lang bewaard. Ook wordt regelmatig pas na het inzien van telecomgegevens bepaald... of iemand toegang mag hebben. De documenten gaan over de situatie tot 2016... Of de situatie inmiddels is verbeterd is niet duidelijk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaf geen antwoord op vragen daarover. Jeugdartsen willen niet-gevaccineerde jongeren vragen... om toch na te denken over een inenting, zegt de Vereniging van Jeugdartsen Nederland... tegen het kro en cv programma De Monitor. Zo willen ze de dalende vaccinatiegraad een halt toeroepen. Jongeren mogen vanaf 16 jaar zelf kiezen of ze ingeënt willen worden of niet. Hoe de artsen die groep gaan benaderen is nog niet bekend. Het lukt niet om de smokkel van drugs en kleine telefoons in gevangenissen tegen te gaan met een speciale scanner. Een proef daarmee is mislukt, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De zakjes drugs en minitelefoons zijn te klein om op deze manier op te sporen. Wat wel werkt is een speciale telefoonhond. Binnenkort krijgt de politie een tweede telefoonhond voor gevangenissen. Vanaf vandaag hebben brandstoffen aan de pomp een andere naam. Euro 95 heet nu E10 Euro 98 is E5 en diesel B7. Alleen voor LPG verandert er niks. De Europese Commissie en consumentenorganisaties hopen met de nieuwe brandstofsymbolen... die nu in heel Europa hetzelfde zijn, verwarring te voorkomen. De oude namen blijven voorlopig ook nog steeds zichtbaar op de pomp. Het weer. Vanochtend trekken de laatste buien weg.